heeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als het strak anders wil, kun je niet meer En anders leven. Vraag niet als van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe op nou de oude wereld er weer bent. En wat doen voor toen voorgeschreven en vergeleven. De mensen bepalen de kleur van je stad, de vorm van je hoek en de slit van je jas en van je leven. De paardjes waar langs de moet gaan. En roepen, o mooi, als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk. En zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je de armen moet geven. En beter leven. De mensen beschrijven je leefregel voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo te moeten leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist het doen. En je wordt genegeerd, als je dat wil doen. Al had je iets niet misdreven, en vergeven. Het leven is heerlijk, het leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi en zwerf te leven. Je in de hoogte, je neus in de wind en lap van je laar voor andere pint. Een hart vol van warmte en van liefde zijn geboren. Maar één of je vierkante meter een boor. Wat je zoekt kan geen ander je geven. En er